Mariette Krol met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen op de gaspijpleidingen in de Oostzee zit. Maar er leidt een spoor naar Oekraïne. Dat zou naar voren komen uit informatie van inlichtingendiensten over de Nord Stream 1 en 2. Volgens de New York Times kan er een pro-Oekraïnse groep achter zitten... al houdt de krant nadrukkelijk een slag om de arm. Duitse media hebben meer details over een gehuurd schip en zes personen aan boord, onder wie duikers. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie met traangas en waterkanonnen... een grote demonstratie uiteengedreven. Die was gericht tegen een wetsvoorstel... waardoor organisaties zich moeten registreren als buitenlandse agent... als ze voor meer dan 20% vanuit het buitenland worden gefinancierd. Volgens de demonstranten is de wet bedoeld om critici monddood te maken. Verwacht wordt dat het parlement in Georgië de wet binnen een paar dagen aanneemt. Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in het ziekenhuis... is afgelopen week gestegen met 40 procent. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en het oosten van het land... kwamen meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Maar volgens het RIVM is het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt... en daarom zijn er geen maatregelen nodig. Het is onzeker of er begin volgende maand PSV-supporters aanwezig kunnen zijn... bij de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Volgens de voorzitter van de Spakenburgse voetbalclub... is het amateurstadion in Bunschoten niet gebouwd op gescheiden supporterstromen. Als er PSV-fans mogen komen, zullen het er niet meer zijn dan een paar honderd, denkt hij. De halve finale wordt op 4 april gespeeld. Het weer, kan glad zijn door bevriezing en in Limburg en Brabant door sneeuw... Het KNMI heeft code oranje afgekondigd en waarschuwt voor een zware ochtendspits. Vanmiddag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en ongeveer 4 graden.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 I've seen their brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? politicians. At uh, this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud, we're too love song. 106.9 ZFM Ben je wakker, kan je slapen Lig je naar je telefoon te staren Ga ik nog wat van je horen Of ben je nu je tong verloren voordat ik thuis ben Als het licht van de laser verpint je me even En echt, echt, mijn Uber net weg Komt de zon op, wil ik jou weer vergeten Ja that you need me so much shorty, tuurlijk ben ik wakker door je nu Ben in de postje door de polder aan het racen Ik snap je